In oktober bedroeg het aantal faillissementen 500. De maanden daarvoor schommelde het getal rond de 600. Vergeleken met een jaar geleden gingen er nog wel flink meer bedrijven over de kop. Het meest opvallende faillissement was volgens het CBS dat van de DSB-bank. Minister Klink bekijkt of er een overheidswebsite moet komen... met de risico's en bijwerkingen van de Mexicaanse griepprik. Dat zei hij in het NOS Radio 1-journaal. Klink maakt zich zorgen over geruchten en fabeltjes op internet over het vaccin. Hij wil ook dat ambtenaren op internet gaan reageren op websites met vaccinatiefabels. Marineschepen uit Zuid- en Noord-Korea hebben op, korte zee, op zee korte tijd slag geleverd. Schotenwisseling vond plaats in het grensgebied dat twee landen allebei als eigendom beschouwen. Volgens Noord-Korea werd het vuur geopend toen het Zuid-Koreaanse schip de grens passeerde. Noord-Koreaanse oorlogsschip zou zware schade hebben opgelopen. Of er ook slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. PVV-leider Geert Wilders verwerpt alle bedreigingen die mogelijk vanuit zijn achterban zijn gedaan aan het adres van Herman van Veen. Het dient absoluut niet te worden bedreigd en als dat wel het geval is vind ik dat zeer kwalijk, aldus Wilders. Herman van Veen zei gisteravond dat hij duizenden haat- en dreigmails heeft gekregen... naar aanleiding van zijn opmerkingen over de PVV en de NSB. Het internetbedrijf Google heeft de dienst Street View in Nederland uitgebreid met 30 steden. Street View toont de plattegrond van een stad en foto's van de straten en huizen. Onder meer Haarlem, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen en Lelystad zijn toegevoegd. Google maakte op de foto's gezichten en nummerborden onzichtbaar. Het bedrijf heeft nu ook met gebruiksnaking van een speciale fiets foto's gemaakt van moeilijk bereikbare straten. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land wat regen.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 all. And I never forget face, if I my own, I have my And the fact it's you who's got it all. You know that fortune favors the brave, well let me get paid while I make you breakfast. The rest is up to you, you make the call.